ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zoetermeer heeft iemand gisteravond vuurwerk in een sporthal gegooid. Door de harde knallen hebben 20 mensen die in die sporthal waren nu last van hun gehoor. De politie is op zoek naar de dader en roept getuigen op om zich te melden. En ze hebben nog geen idee wie het heeft gedaan. De agenten die vorige week betrokken waren bij een dodelijke achtervolging in Den Haag... hebben niks verkeerds gedaan. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie... nadat de Rijksrecherche onderzoek heeft gedaan. Ze hebben tijdens die achtervolging voldoende afstand eh, gehouden. De auto viel op omdat hij te hard reed in het centrum van Den Haag. Ehm, dat hebben ze aangekeken. Vervolgens veranderde dat rijgedrag niet... en is dat de aanleiding geweest om uiteindelijk een stopteken te geven. Dat stopteken werd genegeerd, waarna de politie de achtervolging heeft ingezet... die helaas resulteerde in een eh, fatale crash. Daarbij kwamen twee vrouwen en een man van in de twintig om het leven. De ouders van twee slachtoffers zeggen dat het belangrijk voor ze is... dat ze nu weten wat er is gebeurd die nacht. Er zijn twee mannen opgepakt vanwege de dood van een treinschoonmaker vorig jaar zomer. Hij en een collega raakten na hun dienst bij Utrecht Centraal omwel, toen ze uit een flesje dronken waarin MDMA zat. Hetzelfde gebeurde een paar maanden later bij een man uit Capelle aan den IJssel. In totaal zijn in deze zaak vier mannen uit Rotterdam en Capelle opgepakt. Ze worden ervan verdacht dat ze bij een criminele drugsorganisatie zitten. Australische kinderen bedenken van alles om onder het sociale mediaverbod uit te komen. Sinds vandaag mag niemand onder de 16 nog een account op TikTok, Insta, Snapchat of YouTube hebben. Maar er worden allerlei trucjes uitgehaald om de controles te ontwijken. So I went with the face option. I made a, squinted up my eyes and face, looked at the camera, covered up my teeth and it worked. Just let me through. Ja, je hoort dit eh, Australische jongetje van zeker nog geen 16 zeggen dat hij voor de gezichtscan ging. Hij fopte die door te fronsen en zijn tanden te bedekken. Krijg je nog het weer? Het is grijs, maar in het westen breekt de zon af en toe door.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 But I got your number, baby. shot me, she shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me, bang bang. Ah, there she goes again, the dope is Ethiopian. In other words, she came to exploding in the pole.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 Betaalbare romantiek, er bestaat toch helemaal niet? en een vries. Dat kost weer mijn handen vol geld. Jij nou. bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent de nou, Ik ben de pauw, jij bent de pil.